Kasper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw worden Russische beschietingen gemeld in Kharkiv, de tweede stad van Oekraïne. Volgens de burgemeester is een flatgebouw getroffen en zijn twaalf mensen gewond geraakt. Kharkiv ligt op zo'n 40 kilometer van de Russische grens en wordt geregeld aangevallen door Rusland. Israël zegt dat het op grote schaal aanvallen heeft uitgevoerd op het zuiden van Libanon. Volgens het leger was het een preventieve aanval... omdat Hezbollah zich zou voorbereiden op aanvallen op Israël. De spanningen lopen al dagen op. Ook eerder afgelopen dag waren er aanvallen over en weer. De schietpartij in Rijswijk, waarbij gisteren een vrouw van 38 werd gedood... lijkt een geval van femicide. Dat heeft burgemeester Sahin gezegd. Na de schietpartij werd in een huis in dezelfde straat een man van 57 opgepakt... Het motief van de verdachte en de relatie tussen hem en het slachtoffer zijn niet bekend. Een buurtbewoner zegt tegen Omroep West dat de twee een haat-liefde relatie hadden. De burgemeester sprak zich eerder uit tegen geweld gericht op vrouwen. In Rijswijk werden vorig jaar in juni en november twee vrouwen gedood door hun partner. Ruim twee maanden na de Franse verkiezingen is de nieuwe regering rond. Frankrijk krijgt een centrumrechtse regering, ondanks de winst van de linkse partijen. President Macron benoemde oud-eurocommissaris Barnier twee weken geleden tot premier. Opvallend is de benoeming van de uitgesproken rechtse senator Ritaillot tot minister van Binnenlandse Zaken, die ook over veiligheid en migratie gaat. Naar verluid wil Barnier daarmee de radicaal-rechtse partij Rassemblement National tevreden stellen. Die zit niet in de regering, maar zou Barnier wel nodig kunnen hebben. Het weer, vannacht is het droog. Komende eh, dag vanuit het zuiden overal bewolkt. Al schijnt ook de zon geregeld.